9 uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. Minder varkensboeren dan gedacht willen hun bedrijf beëindigen. De sanering van de varkenshouderij leidt daarom niet tot de gewenste beperking van de stikstofuitstoot. Dat melden onder meer het platform voor onderzoeksjournalistiek Investico en Trouw. Bovendien is de uitkoopregeling vooral aantrekkelijk voor boeren met moderne, relatief schone stallen. En dat beperkt de milieuwinst. Minister Schouten zegt in een reactie dat volgend jaar duidelijk moet worden... hoeveel varkensboeren definitief deelnemen aan de uitkoopregeling... en hoeveel stikstofvoordeel dat oplevert. De OV-bedrijven beginnen een publiekscampagne... zodat meer mensen met het openbaar vervoer gaan reizen. Het aantal reizigers is nu zo'n 50 à 60 procent van voor de corona-uitbraak. Doel van de bedrijven is voor het einde van het jaar op 80 procent te zitten. Ook zal meer worden gecontroleerd op het dragen van een mondkapje. Greenpeace wil bij de rechter afdwingen dat de staatssteun aan KLM wordt teruggedraaid... omdat er geen milieuvoorwaarden aan zijn verbonden. Door de miljarden coronasteun zou de overheid zich niet houden aan de verplichting... om de CO2-uitstoot terug te dringen. Greenpeace wil dat KLM wordt gedwongen duurzamer te vliegen... door het bedrijf een grens aan de uitstoot op te leggen. Auto's mogen in Europa volgend jaar nog minder schadelijke stoffen uitstoten. Het is een van de klimaatplannen van de Europese Commissie die deze week worden gepresenteerd. Andere plannen zijn de massale renovatie van huizen de komende tien jaar om ze energiezuiniger te maken en het sluiten van kolencentrales om de uitstoot van CO2 terug te dringen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is er gisteren wereldwijd een aantal coronabesmettingen bijgekomen, bijna 308.000. Vooral in India, Brazilië en de VS nam het aantal nieuwe coronapatiënten toe. In Frankrijk ging het gisteren beter. Na het recordaantal van 10.000 nieuwe besmettingen zaterdag kwamen gisteren ruim 7.000 bij. Het weer vrij zonnig en warm. Het wordt vanmiddag 25 tot 31 graden.